Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het is definitief rond. De fracties van VVD en PvdA stemden er aan het begin van de middag mee in... en nu hebben de leiders Rutte en Samsom ook hun besprekingen met de informateurs afgerond. Vanmiddag bieden de informateurs een eindverslag aan aan Kamervoorzitter Van Miltenburg. Naar verluidt wordt het motto van het kabinet Rutte 2 buggen slaan. Het akkoord wordt om 4 uur vanmiddag gepresenteerd. Volgens ingewijden willen de partijen 16 miljard euro bezuinigen. PvdA-voorzitter Spekman is tevreden over de afspraken. Hij zegt dat ze een herkenbaar PvdA-profiel hebben. Hij zei wel dat het een moeilijke tijd is met veel bezuinigingen. Het regeerakkoord is niet alleen een feest, zei Spekman, maar hij vindt het wel te verdedigen. Waarschijnlijk kunnen de PvdA-leden zich er zaterdag over uitspreken. Volgens Spekman zijn en blijven de verschillen tussen VVD en PvdA heel groot... maar is er onderling vertrouwen tussen de twee partijen. De Hanselijn tussen Lelystad en Zwolle is niet uitgevoerd zoals afgesproken, schrijven PvdA-statenfracties van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel in een gezamenlijke verklaring. ProRail liet dit weekend weten dat de Hanselijn 90 miljoen euro goedkoper is uitgevallen dan was begroot. Dat zou vooral te danken zijn aan een strakke planning en slimme aanbesteding. Volgens de gezamenlijke statenfracties is dat een merkwaardig bericht dat de lading niet dekt. Door de manier waarop de Hanselijn nu gebouwd is, zouden treinen elkaar niet snel kunnen opvolgen. Komt onder meer doordat het spoor rond Zwolle minder modern beveiligd is dan was beloofd. Een recordaantal van bijna 50 miljoen passagiers vloog vorig jaar van en naar Schiphol. Volgens het CBS reisde ruim de helft van hen binnen de Europese Unie. Schiphol is binnen Europa de belangrijkste luchthaven voor internationale reizigers binnen de EU. Gevolgd door Charles de Gaulle in Parijs. De Londense luchthaven Heathrow scoort het best met vluchten naar bestemmingen buiten de Europese Unie. Het weer, vanmiddag bewolkt en van tijd tot tijd regen, bij een graad of 8. Morgen afwisselend bewolking en zon, het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.